Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanavond wordt in Florida de orkaan Milton aan land verwacht. Het kan de zwaarste worden in 100 jaar. In delen van Florida moesten mensen hun huizen uit. De Nederlandse Linda woont er iets verder vandaan. Zij maakt zich nog niet zo druk. Dit is ook niet de tijd om in paniek te raken... We hebben al dagen van tevoren onze meldingen gehad. We volgen de updates. Degenen die eh, meer in de gevaarzone zijn, die zijn. Ik denk dat de meeste mensen wel vertrokken zijn. En eh, ik denk over het algemeen dat we ons goed voorbereiden. We hebben onze auto vol getankt. We hebben boodschap in huis. Alles is opgeladen. Het is de tweede storm in korte tijd. Twee weken geleden raasde orkaan Helene over het gebied... waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. Het lukt de overheid niet altijd om zich aan de eigen privacywetten te houden. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Er zou vaak niet genoeg kennis zijn bij overheden om zich goed aan die wetten te houden. Soms gaan overheden bewust over de grenzen van de privacywet, ziet de toezichthouder. Bijvoorbeeld om criminelen en fraudeurs te pakken. De Nederlandse artiest MC Race is overleden. Hij was bekend in de hardstyle Omroep Brabant meldt dat Pieter van Boogaard, zoals hij echt heette... dengue had, ofwel knokkelkoorts. Op Bali kreeg hij een longinfectie en overleed hij op 32-jarige leeftijd. En een opvallende uitspraak van de Franse president Macron over hitserie Emily in Paris. Hij heeft in een interview met een Amerikaans blad gezegd er alles aan te willen doen om Emily in Paris in Paris te houden. Er zouden plannen zijn om een volgend seizoen in Rome te draaien. En dat wil Macron dus niet hebben. Hij is fan, maar lang niet alle Parijzenaren zijn dat. En dat komt door dit soort toeristen. Yes, my first stop because I love Emily in Paris. My big fan. And that's why I, I come to Paris. Ja, die toeristen die, die zorgen ervoor dat de filmlocaties te druk worden. Verschillende van die filmlocaties zijn beklad met graffiti-teksten als Emily not welcome. Nou, daar denkt Macron dus anders over. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden en oosten flinke buien met kans op onweer. Graadje of 12 dan nog. Morgen van alles wat. Zon, regen en maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in Noord-Holland zijn voorzichtig aan alweer aan het korter worden. De meeste oponthoud zien we daar nu nog op de N230 Utrecht richting Maasen. Tussen Utrecht Overvecht en Maasenbroek staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Bij een zware Israëlische grondoperatie in het noorden van de Gazastrook... zijn tientallen mensen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. En waarschijnlijk loopt dat dodental nog op. Het Israëlische leger zegt dat er ongeveer 100 Hamas-strijders zijn gedood. Er zijn mogelijk ook foto's buitgemaakt bij de recente hack bij de politie, heeft de politie nu bekendgemaakt.